Sinds het begin van de financiële crisis eind 2008 is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd. Begin 2008 bedroeg het gemiddelde vermogen van huishoudens nog 47.000 euro, 20.000 meer dan begin 2012, meldt het CBS. De vermogensdaling is volgens het CBS voor een belangrijk deel het gevolg van verminderde waarde van de eigen woning. Een filmpje van de nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander en koningin Maxima wordt door verschillende royalty-verslaggevers slecht ontvangen. De RVD maakte zelf opname op de receptie in het paleis op de Dam in Amsterdam en zette het filmpje op YouTube. Vooraf had de RVD de journalisten laten weten dat ze niet welkom waren op de receptie. ANP, RTL en NOS vinden het geen goede zaak dat ze niet zelf kunnen filmen en spreken van een soort censuur. In Drachten is een man met een gestolen bestelbusje het water ingereden. De bestuurder overleed later in het ziekenhuis. Een getuige zag het busje in het water verdwijnen. De man is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald. Het busje werd gistermiddag gestolen in Winsum. Of de bestuurder ook de dief was, kan de politie nog niet met zekerheid zeggen. De acties bij sigarettenfabrikant Philip Morris gaan vanmiddag door. CNV-vakmensen en FNV-bondgenoten roepen werknemers op het werk vier uur lang neer te leggen. Vorige week legde het personeel het werk al twee uur stil om hun eisen voor een betere CAO kracht bij te zetten. De werknemers van de fabrikant in Bergen-op-Zoom vinden dat hun koopkracht niet genoeg verbetert en ze zijn het niet eens met de pensioenafspraken. Ook vinden ze dat in de nieuwe CAO oudere werknemers slechter af zijn. En dan het weer het westen en noordwesten regent, In het noordoosten en oosten is het nog een tijd lang droog.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 Zandvoort en omstreken. En natuurlijk ook al die mensen die meeluisteren via internet. Goede, goede, goede, goede, goedemiddag. Zijn we weer. ZFM Lunch. Met een woensdagaflevering. Met strakjes om half één natuurlijk het weer. En... Ehm, hebben ook de bioscoopagenda nog voor u. De films die u de komende week kunt zien in uh, Circus Zandvoort. En uh, dat doen we om half twee. Dus En verder zien we wel wat er allemaal nog eh, ter tafel komt vandaag. In ieder geval gaan we lekkere muziek draaien. Van alles wat oud en nieuw en groen. En straks natuurlijk om eh, twee uur doen wij de vinyljaren. En eh, we gaan vandaag 50 jaar terug in de tijd. Ja. Terug naar het gedenkwaardige jaar 1964. Allemaal platen die in dat jaar uitkwamen vandaag. Drie stuks. Rolling Stones eerste LP. Bob Dylan, The Times They Are A-Changing die LP. En natuurlijk de hits of The Animals, ook uit dat jaar. Nou ja, die LP komt niet helemaal uit het jaar, maar de muziek wel, daar gaat het om. De eerste LP van The Animals kwam wel een eh, 64 uit, maar die heb ik niet. Dus, nou, dan deze maar. Ja, ook. Al nou, meer doen hè, de vinyljaren. Gewoon eens kijken, 40 en 50 jaar terugkijken steeds. Want dat waren mooie jaren jongens. 73, 74, prachtige platen uitgekomen. En ook in de 64 natuurlijk. Heel veel moois. gaan we allemaal eh, lekker aandacht aan besteden de komende eh, maanden in eh, de vinyljaren. Het is wel ons echte vinylprogramma. Kan trouwens ook eventjes vast in uw agenda zetten. Dat is misschien wel handig. Eh, want op 2 april, dat, dat, gaat snel hoor. Dat is zo over drie maanden. Ja, 2 april bestaan de vinyljaren vier jaar. Dan gaan we vieren, hè. Dan gaan we vieren. Net zoals elk jaar gaan we dat vieren. 2 april. Gaan we live vanuit eh, Café 4. vieren het. Vier jaar bestaan. Ga je dat vast in je agenda zetten. En nu eh, gaan we straks nog weer verder hebben over de vinyljaren. Eerst gaan we nu gewoon even lekker eh, muziek draaien. Ja. Ja, nou zit ik te twijfelen. Waar zal ik nou eens mee beginnen? Ik heb, ik heb Earth, Wind en Fire klaarstaan. En ik heb Niels Lofgren klaarstaan. Ja, dan kan ik wel nu gaan vragen of u even wil eh, sms'en naar... <laughs> Of een welke, welke ik als eerste moet draaien. Ja, dat uh, redden we nooit voor het eind van dit jongen. Nou, zal ik het dan zomaar maar iets wie is eerlijk wegdoen. Ik denk, laten maar swingen beginnen dan. Earth, and Fire. Kunnen u gelijk even lekker de bandjes van eh, de vloer, hè? Goedjes van de vloer. Boogie Wonderland. een show swingende beginnen, zou ik bijna zeggen. <laughs> Disco in the afternoon. Lekker horen. Maar ja, het is wel een goede workout voor uh, zo halverwege de dag. Mocht je nog een beetje, een beetje duf zijn en zo, eh, dan, is het wel een mooie body workout natuurlijk. Dan kan je mooi even een keer gaan. <laughs> ja, zo gaat dat. Dit is Niels Lovegren. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. Still, you're shy. staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. well, you shine. Same old story, no time of my own. Still shine silently. Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. Shine. dat afkomstig is van een album dat heet The Best of Niels Lovegren. Soms kom je die platen weer tegen en dan denk je, oh ja, maar hoe, gaat dat ook weer, dat nummer? Zie je dat zo staan in een lijst en je... En dan blijkt het zo'n mooi liedje te zijn. Dit dus ook. Shine Silent Leaders, Niels Lovegren van een album dat heet The Best Of. En het is gewoon mooi. Ja, dat is het gewoon. Ja, vind ik wel. Oké, okay, nou. Goed, het was niet helemaal de bedoeling, maar... Nou ja, ik had eigenlijk de originele versie beeld. Maar dit is ook mooi. Eric Burden and the Animals. En Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a fire ring. desire, I fell in to your ring of fire. taste of love is sweet when souls like ours meet. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. Nou, de oorspronkelijke bezetting van de band hoort u straks natuurlijk veel meer van in de vinyljaren. Die was na die tijd naar Amerika gegaan, daar een nieuwe Animals opgericht. En daar ging hij toch een beetje mee een hele andere kant op. Dat was eh, Hot San Francisco Nights en zo. En dit, The Ring of Fire. Maar wat ik eigenlijk bedoelde, dat was deze. Ik bedoelde eigenlijk deze. Dit, dit is de echte. Ja. Toch? Ja. Van de Johnny Cash fans. <laughs> Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Jantje Contantje! The ring of fire. Jantje <laughs> Contantje, Johnny Cash. gaat het om. Uh, dat heet Ring of Fire. En daarvoor hoorde u de, de, cover van eh, Eric Burden en The Animals. En, maar ik wilde eigenlijk deze laten horen. Dus ik denk, nou weet je wat, dat kan best. Ik kan hem er gewoon wel even achteraan doen. Dat kan ik best. Jawel. Gisteren zat ik eh, weer eens even te zoeken in de muziekbibliotheek en zo. En dat ik, daar kwam ik iets tegen. Of nee, ik hoorde iets op de radio. Laat ik het nou even goed vertellen. Ik hoorde iets op de radio. Ik denk, hé, hey, wie is dat? En dat klonk zo leuk. Ik vond zo'n leuk liedje eigenlijk. En um, nou ja, ik, ik even opzoeken natuurlijk. En uh, toen kwam ik erachter wie het was. En um, toen ging ik eens kijken op die muziekbibliotheek. Vond ik een album van haar. En sindsdien ben ik fan. Ja, sindsdien ben ik fan. Eh, eh, dit liedje is niet, staat niet model voor het album. Want op het album staan hele fantastische mooie muziek. staat hele mooie fantastische muziek. staat hele mooie te gekke nummers op. En ik ga u er ook misschien zo in de loop van het programma nog wel iets van laten horen. Maar ik ben, ik ben wel een beetje fan van dit meisje geworden. Uh, dit, toen zette ik het op, eh, op Facebook, eh, een mooi album. En toen schreef mijn neef uit Nieuw-Zeeland... Ja, dat is een Nieuw-Zeelandse zangeres. Nou wist ik dat ook weer, want dat wist ik ook niet. Maar het, schijnt dus, ze schijnt dus uit Nieuw-Zeeland te komen. Nieuw-Zeeland dus, zoals ze dat noemen. Het is een prachtige, prachtige dame met mooie muziek. En dit is het hitje wat ze heeft. do do do do do do do. Something in the water. Fraser heet het meisje. En het liedje heet Something in the Water. Dit is er ook. Tiptoeing round the edge of the end. Who are we fooling? as you go Better or worse, but what else can we do? The better or worse, I am tethered to you. If it's not either of us, tell me who. agreed on where we should go, but not how to get there. We tried and tried to loosen the knots, thinking once we untangle. dat dit niet mooi is. Hè? Ga mij dat maar eens vertellen, dat dit niet mooi is. het is een prachtig stuk eh, van het album Flag, heet het. <clears throat> Vlag, hè, vlag, op zijn Engels, flag. Ehm, van, en het, de dame heet Brooke Fraser, met een S. En dat moet je maar eens opzoeken. Dat is echt een fantastisch album. Tenminste, ik vind het fantastisch. Eh, en eh, ik draai er graag wat van. En zij heeft ook een hitje en dat heet eh, Something in the Water. Maar ik liet u toch nog graag even een ander, woord, eh, ander nummer daarvan van dat album horen. Een duet met Aqualung overigens. En dat heet Who Are We Fooling? Ja. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, dat zei ik. Schiet nou toch op. Weerbericht. Anders dan zit iedereen daar weer met spanning om te wachten. Dan zeggen ze, je bent weer te laat. Ja, dat kan allemaal niet. Uh, alweer een depressie die vandaag verantwoordelijk is voor ons weer. Eh, dat ligt met een... Eh, kerndruk van 969 HPA ten westen van Ierland en het bijbehorende warmtefront trekt vandaag over onze streken naar het oosten. Wij starten de dag droog, maar vanmiddag gaat het enige tijd regenen. De zuidelijke wind waait aan zee krachtig tot hard. En de temperatuur ligt, eh, of stijgt naar een waterkoude 5 graden. Vanavond en vannacht is, is en blijft het bewolkt en regenachtig. De zuidelijke wind waait aan zee krachtig en de temperatuur daalt niet of nauwelijks en blijft rond die 5 graden. Morgen is het bewolkt en, is de ochtend, en in de ochtend valt er nog wat regen. In de middag blijft het droog, maar bewolkt. De zuidelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur loopt op naar een graad of 8. En dat was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Jawel. Eh, en nu een plaatje. Ja past wel een beetje bij dit weerbericht, dit plaatje. Mooi wel. Slecht weer. Oeh, wat een weer. Je zou bijna denken dat er geen dak op die studio zit hier. Maar dat is wel zo hoor. Ja. Zo. Het is een uh, eh, relax plaat zou ik zeggen. Kan ik even lopen. <laughs> Goed zo, de Doors en Riders on the Storm. storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer storm. van het, eh, van het album L.A. Woman. Riders on the Storm. Nou, dat kan wel met die stevige zuidenwind en eh, regen, weet ik het allemaal niet. Je wordt er niet vrolijk van. Wat dat betreft mag het voor mij ook wel eens een, paar, een gewoon lekker gaan vriezen. hè, dus zo heb je toch nooit het wintergevoel. Je zou er chagrijnig van worden. kijk je naar buiten, is net of het nacht is. Nou, trekken wij ons niks van aan hoor. Straks om half twee heb ik ook nog de bioscoopagenda van u. Dat uh, vindt u misschien wel aardig. Dat u even kunt gaan eh, kijken welke films er allemaal te zien zijn in het Circus, in het circus Zandvoort. Dat doen we straks om half twee. Dan krijgt u dus eh, maar één film begint vanmiddag, begint vanmiddag geloof ik al om twee uur. Die, die, die ik vast vertellen. Ja, dat is geloof ik één film die al om twee uur begint vanmiddag. Ja, dat is... Ja, oh nee, nee, kwart voor vier, dat kan nog wel. Meest Case op kamp. Ja, die begint om kwart voor vier vanmiddag. Maar dat kan ik om half twee dan ook nog wel vertellen. Dus als u met de kindertjes of kleinkindertjes niks te doen hebt... dan kan je naar Mees Kees op kampen. Dat begint om kwart voor vier. Maar goed, de rest ga ik u straks vertellen om half twee. Dan krijgt u van mij de films die u het komende, de komende week kunt zien... in de Circus Zandvoort. Ehm, even kijken. Ja, dan gaan we dat doen. Ja, eh, ja. Um, ja, Nick en Simon. Ja, gewoon Nick en Simon. Dat is leuk. Ehm... Nieuwe single gemaakt, Dans heel dicht bij mij. En uh, wat Nick en Simon wel meer doen, is meerdere versies van het nummer op de markt brengen. Dat hebben ze met Julia ook gedaan. Daar hadden ze geloof ik 54 versies van. <laughs> Allemaal vrouwennamen ingevuld. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar van de nieuwe single, ze zijn op tournee geweest. Ze zijn uh, weer op reis geweest. Dat doen ze elk jaar. Ze zijn in, uh, in Zuid-Afrika geweest. Ze zijn in Amerika geweest. En dit keer gingen ze naar Cuba en naar Jamaica. En dat zijn toch wel twee eh, gebieden in de wereld waar heel aparte muziek gemaakt wordt. Eh, Jamaica natuurlijk de reggae. En Cuba vooral natuurlijk een beetje salsa gericht uh, spul allemaal. Hartstikke mooi. En ze hebben dus een single gemaakt dus in zowel een reggae als een, als, een, als een Cubaanse versie. En ja, ik persoonlijk vind de Cubaanse versie het leukst. Luister maar, hier komt hij. Dans heel dicht bij mij, Nikke Simon. Hey. maar geen dag kom ik dichterbij. Geen sprankje hoop, geen enkele kans voor mij. De volle maan komt langzaamaan in zicht. Maar niet zo vol dat ze mijn nacht verlicht. Dans heel dichtbij. je me bespeelt mijn hart, raakt mij in mijn diepste ziel. Vanaf het moment dat je mij in mijn armen viel. Als de dans besluit, zul jij weer verder gaan. Maar ik kan mijn leven lang stil dit. vind het lekker. Eh, het geeft je toch even een beetje zo'n eh, gevoel van, eh, van de tropen. Hè? Dat je het even warm krijgt en zo. En dat je eventjes gewoon van die mooie Cubaanse dames voorbij ziet wiegelen en zo. Ah, ik moet er niet aan denken, dames en heren. Ik moet er niet aan denken. Dan wil ik er heen. Dan wil ik er gelijk heen ook. Maar dat kan niet. Nee. Nee. Kan niet. Ik zou wel willen, maar kan niet. Nee. Ik moet per slot van rekening radio maken vandaag. Kan niet naar Cuba gaan, hè? Nee. Four Tops. Reach out. I'll be there. receive it. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got They'll never get it. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, mom, hold tight. No there's times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. Dan houden ze zomaar op. Belachelijk is dat. Trivia McCoy was dat. Eh, featuring Jason Mraz. En dat nummer dat heette Rough Water. Nou, klinkt wel. ruig water. Ja, kan. Nou, een eh, man die straks in de vinyljaren ook uitgebreid aan bod komt. Met een van zijn eerste platen. Maar nu even een andere hit van hem. En 1966. Ha! The Rainy Day Women, number 12 and number 35. Hey, lordy, nee. nee, de carnaval is nog niet begonnen hoor. Nee. Well, they'll stone you when you're trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go <laughs> home. They'll stone you. Eh, Boudewijn de Groot later nog eens zou eh, inspireren tot eh, zijn ballade van onsterfelijkheid. Dat is heeft dit wel een beetje, zeg maar, role model voor gestaan. prachtige plaat. Dus Bob Dylan van het album Blonde om Blonde. Dat hoog kwam in onze top 30 afgelopen jaar. En uh, nou ja, dat heet Rainy Day Women. ik denk dat we zo'n beetje de laatste voor het nieuws en het weer gaan doen, dames en heren. Jawel, doen we wel. Het is One Direction. al onze heel jonge luisteraartjes. My hands, your hands, tied up like two ships drifting. Weightless waves trying to break it. I'd do anything to save it. Why is it so hard to say it? My heart, your heart, sit tight like bookends. Pages between us, written with no end. So many words were not said.